Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Om middernacht gaat in Oekraïne waarschijnlijk de noodtoestand in. Het parlement praat daar nu over. Grote bijeenkomsten en stakingen worden dan verboden in het land. De spanning tussen Oekraïne en Rusland is hoog opgelopen sinds Rusland troepen over de grens heeft gestuurd naar twee zelfverklaarde republiekjes in het oosten. Je hoort onze correspondent. En die onrust merk je vooral in de, in de gebieden die eh, grenzen aan die rebellenrepubliekjes. Daar, daar, daar zijn zelfs eh, vandaag nog besluiten genomen om eh, bijvoorbeeld het afsteken van vuurwerk te verbieden. Omdat mensen daar eh, ja, de zenuwen enorm gespannen zijn. Vanmiddag waren een aantal Oekraïense sites van banken en de overheid uit de lucht. Volgens Oekraïne kwam dat door een DDoS-aanval. Eerder deze maand gebeurde dat ook. Volgens Oekraïne zat Rusland daarachter. De Vlaamse regering zet een grote stap om de stikstofuitstoot terug te dringen. 60 boerenbedrijven moeten de komende jaren dicht. Ze worden allemaal gecompenseerd. Het aantal varkens moet de komende jaren met een derde worden verminderd. Minister Jessil Goes van Justitie hoopt dat mensen bij een volgend groot incident niet massaal video's en foto's delen via social media. Ze reageert bij Hart van Nederland op de gijzeling gisteravond in de Apple Store in Amsterdam. Er gingen al snel allerlei beelden rond en de minister is bang voor de veiligheid van politiemensen en slachtoffers. En nog opmerkelijk dierennieuws uit Californië in Amerika. Een enorme zwarte beer heeft in het bosgebied daar afgelopen maanden 28 keer ingebroken. Hij scoorde zoveel eten dat hij is uitgegroeid tot een beer van 250 kilo. Henk de Tank noemen de Amerikanen hem, want hij gebruikt zijn enorme lijf om deuren en kozijnen open te breken. Deze buurtbewoners zijn er klaar mee. I'm tired of having to fear our lives, quite frankly, because of what a bear may or may not do. It's really scary because we used to be able to go on like walks on bike rides by ourselves, but it's become like a bigger problem. So now we bring the bear horns whenever we go on walks or bike rides. De politie heeft al meerdere keren geprobeerd om Henk de Tank weg te jagen met sirenes en andere toeters en bellen. Maar daar trok hij zich niets van aan. Natuurorganisaties willen dat Henk naar een natuurreservaat gaat. Het weer nog. Vanavond en vannacht wat meer bewolking. Morgen gaat het toch weer even regenen. Het wordt een graad of 9. Maar als het goed is, komt de zon dit weekend weer terug.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 Take me to Brooklyn again. I'm in the back of a cab. And you're still on my mind, yeah, you're still on my mind Oh my God, never felt so good in my life Oh my, feel like it's the 4th of July Under the moonlight, on the rooftop in the night oh, In the night And now it seems like I got it all But I'm just someone lost in New York even though it's a quarter to four, I want more, I want more what it is.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 this was meant to be The road that was broken Brought us together I know You could fall for a thousand kings And hearts That would give you best in me, but you songs we used to play too. Funny, now I hate you.